Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Advocaat Ines Wesky is uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Die titel wordt jaarlijks vergeven op de nieuwjaarsborrel van de JOVD, de organisatie van jonge liberalen. Wesky krijgt de prijs voor haar strijd tegen het verval van de rechtsstaat, zoals de JOVD het noemt. De Rotterdamse strafpleiter heeft zich onder meer sterk gemaakt voor de strijd tegen inperking van privacy. Wesky hield op 5 mei de vrijheidslezing in Amsterdam. Ze zegt dat ze zich door de prijs erg gewaardeerd voelt voor haar inspanningen. Eerder werden onder andere Femke Halsma en Hans Theeuwen uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smittak gaat de stookolie wegpompen uit het kapseisde cruiseschip bij Italië. Ook wordt het beetje olie opgeruimd dat in zee is gestroomd. Er worden ongeveer 40 mensen vermist sinds de Costa Concordia gisteravond bij het eiland Giglio op een rotsvoer en kapseisde. Er kwamen zeker drie mensen om. Twee Franse toeristen en een bemanningslid uit Peru. De hele dag hebben duikers zonder resultaat gezocht naar lichamen of overlevenden in de 2000 hutten van een cruiseschip. Op Schiphol kwamen vanavond de eerste van de 34 Nederlanders aan die op de Costa Concordia meevoeren. Alle Nederlanders zijn ongedeerd. De kapitein van het cruiseschip zegt dat de rots waar hij tegenaan voer niet goed op de zeekaarten stond. In Italië wordt gezegd dat een menselijke fout of een technisch mankement meer voor de hand ligt. In het zuidwesten van China heeft opnieuw een Tibetaan zichzelf in brand gestoken, zeggen activisten. Volgens hen heeft de Chinese politie de vlammen gedoofd. De man zou daarbij hard zijn geslagen, waarna andere Tibetanen zich tegen de politie keerden. De agenten zouden ook hebben geschoten. Het is de 16e Tibetaan in ruim een jaar tijd die zichzelf in brand stak. Uit protest tegen de Chinese annexatie van Tibet. Het weer. Vanavond droog en bewolkt, morgen minder bewolking en in het zuiden van het land wat zon.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 Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? Sorry. people ask the question, where did soul first originate? I want to tell you, and this you can put in your pipe and smoke it. Soul came from a little church on the hill where the black niedzielę po w Radiu Z w reklamie Radia Z mówi po polsku. Ciekawe, czy to było dla Ciebie trudne? Not very easy. Polish is very difficult. No, no nie było to łatwe. Język polski jest naprawdę bardzo programie Radio Z widz mówi po polsku. Ciekawe, czy to było dla Ciebie trudne? Not very easy.